Meldt een Duits persbureau. De politie heeft een man van 20 uit Oude Sluis aangehouden... in verband met het dodelijke verkeersongeval in Annapolona. Gisternacht kwamen drie tieners om het leven... toen de auto door onbekende oorzaak op een lantaarnpaal klapte. De man zat ook in de auto. Hij en nog een inzittende raakten gewond. Bij de Libische hoofdstad Tripoli zijn zo'n 400 gevangenen ontsnapt. De politie meldt aan persbureau AFP dat er een opstand is geweest... waarbij het de gevangenen lukte de poorten open te maken zo gaan om criminelen die voor lichter vergrijpen zijn veroordeeld... en om aanhangers van oud-dictator Gaddafi. De massa-ontsnapping gebeurt op het moment dat het erg onrustig is in en om Tripoli. Bij gevechten tussen rivaliserende milities zijn de afgelopen weken ongeveer 40 mensen omgekomen. De voormalige baas van motorclub No Surrender, Henk Kuipers... is van de gevangenis in Leeuwarden overgeplaatst naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens een raadsman was meldmisdaad anoniem getipt dat Kuipers zou willen ontsnappen. Kuipers zit sinds vorig jaar vast op verdenking van onder meer mishandeling, afpersing en diefstal met geweld. Twee agenten van de federale politie in Duitsland zijn op non-actief gesteld omdat ze de Hitlergroet zouden hebben gebracht. De mannen van 44 en 45 jaar deden dat in hun vrije tijd. Volgens een ooggetuige waren ze beschonken. De goed brengen is bij wet verboden in Duitsland. Het weer. Vannacht wordt het een graad of 14. Morgen vrijwel overal bewolkt en mogelijk een bui. Maar de zon breekt ook soms door. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook dinsdag en woensdag wisselen wolken en zon elkaar af. En zijn buien mogelijk.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 had in Duitsland een verblijfsvergunning... maar de man van 19 was niet bekend bij de autoriteiten daar. Meldt een Duits persbureau. De politie heeft een man van 20 uit Oude Sluis aangehouden... in verband met het dodelijke verkeersongeval in Annapolona. Gisternacht kwamen drie tieners om het leven... toen de auto door onbekende oorzaak op een lantaarnpaal klapte. De man zat ook in de auto. Hij en nog een inzittende raakten gewond. Bij de Libische hoofdstad Tripoli zijn zo'n 400 gevangenen ontsnapt. De politie meldt aan persbureau AFP dat er een opstand is geweest... waarbij het de gevangenen lukte de poorten open te maken. Zo gaan om criminelen die voor lichter vergrijpen zijn veroordeeld... en om aanhangers van oud-dictator Gaddafi. De massa-ontsnapping gebeurt op het moment dat het erg onrustig is in en om Tripoli. Bij gevechten tussen rivaliserende milities zijn de afgelopen weken ongeveer 40 mensen omgekomen. De voormalige baas van motorclub No Surrender, Henk Kuipers... is van de gevangenis in Leeuwarden overgeplaatst... naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens een raadsman was meldmisdaad anoniem getipt... dat Kuipers zou willen ontsnappen. Kuipers zit sinds vorig jaar vast op verdenking van onder meer mishandeling... afpersing en diefstal met geweld. Twee agenten van de federale politie in Duitsland zijn op non-actief gesteld... omdat ze de goed zouden hebben gebracht. De mannen van 44 en 45 jaar deden dat in hun vrije tijd. Volgens een ooggetuige waren ze beschonken. De goed brengen is bij wet verboden in Duitsland. Het weer. Vannacht wordt het een graad of 14. Morgen vrijwel overal bewolkt en mogelijk een bui...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 had in Duitsland een verblijfsvergunning... maar de man van 19 was niet bekend bij de autoriteiten daar. Meldt een Duits persbureau. De politie heeft een man van 20 uit Oude Sluis aangehouden... in verband met het dodelijke verkeersongeval in Annapolona. Gisternacht kwamen drie tieners om het leven... toen de auto door onbekende oorzaak op een lantaarnpaal klapte. De man zat ook in de auto. Hij en nog een inzittende raakten gewond. Bij de Libische hoofdstad Tripoli zijn zo'n 400 gevangenen ontsnapt. De politie meldt aan persbureau AFP dat er een opstand is geweest... waarbij het de gevangenen lukte de poorten open te maken. Zo gaan om criminelen die voor lichter vergrijpen zijn veroordeeld... en om aanhangers van oud-dictator Gaddafi. De massa-ontsnapping gebeurt op het moment dat het erg onrustig is in en om Tripoli. Bij gevechten tussen rivaliserende milities zijn de afgelopen weken ongeveer 40 mensen omgekomen. De voormalige baas van motorclub No Surrender, Henk Kuipers... is van de gevangenis in Leeuwarden overgeplaatst... naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens een raadsman was meldmisdaad anoniem getipt... dat Kuipers zou willen ontsnappen. Kuipers zit sinds vorig jaar vast op verdenking van onder meer mishandeling... afpersing en diefstal met geweld. Twee agenten van de federale politie in Duitsland zijn op non-actief gesteld... omdat ze de Hitlergroet zouden hebben gebracht. De mannen van 44 en 45 jaar deden dat in hun vrije tijd. Volgens een waren ze beschonken. De Hitler goed brengen is bij wet verboden in Duitsland. Het weer. Vannacht wordt het een graad of 14. Morgen vrijwel overal bewolkt en mogelijk een bui...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 De verdachte Jawed S. had in Duitsland een verblijfsvergunning... maar de man van 19 was niet bekend bij de autoriteiten daar. Meldt een Duits persbureau. De politie heeft een man van 20 uit Oude Sluis aangehouden... in verband met het dodelijke verkeersongeval in Annapolona. Gisternacht kwamen drie tieners om het leven... toen de auto door onbekende oorzaak op een lantaarnpaal klapte. De man zat ook in de auto. Hij en nog een inzittende raakten gewond. Bij de Libische hoofdstad Tripoli zijn zo'n 400 gevangenen ontsnapt. De politie meldt aan persbureau AFP dat er een opstand is geweest... waarbij het de gevangenen lukte de poorten open te maken. Zo gaan om criminelen die voor lichter vergrijpen zijn veroordeeld... en om aanhangers van oud-dictator Gaddafi. De massa-ontsnapping gebeurt op het moment dat het erg onrustig is in en om Tripoli. Bij gevechten tussen rivaliserende milities zijn de afgelopen weken ongeveer 40 mensen omgekomen. De voormalige baas van motorclub No Surrender, Henk Kuipers... is van de gevangenis in Leeuwarden overgeplaatst... naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens een raadsman was meldmisdaad anoniem getipt... dat Kuipers zou willen ontsnappen. Kuipers zit sinds vorig jaar vast op verdenking van onder meer mishandeling... afpersing en diefstal met geweld. Twee agenten van de federale politie in Duitsland zijn op non-actief gesteld... omdat ze de Hitlergroet zouden hebben gebracht. De mannen van 44 en 45 jaar deden dat in hun vrije tijd. Volgens een ooggetuige waren ze beschonken. De Hitler goed brengen is bij wet verboden in Duitsland. Het weer, vannacht wordt het een graad of 14. Morgen vrijwel overal bewolkt en mogelijk een bui...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 Meldt een Duits persbureau. De politie heeft een man van 20 uit Oude Sluis aangehouden... in verband met het dodelijke verkeersongeval in Annapolona. Gisternacht kwamen drie tieners om het leven... toen de auto door onbekende oorzaak op een lantaarnpaal klapte. De man zat ook in de auto. Hij en nog een inzittende raakten gewond. Bij de Libische hoofdstad Tripoli zijn zo'n 400 gevangenen ontsnapt. De politie meldt aan persbureau AFP dat er een opstand is geweest... waarbij het de gevangenen lukte de poorten open te maken. Zo gaan om criminelen die voor lichter vergrijpen zijn veroordeeld... en om aanhangers van oud-dictator Gaddafi. De massa-ontsnapping gebeurt op het moment dat het erg onrustig is in en om Tripoli. Bij gevechten tussen rivaliserende milities zijn de afgelopen weken ongeveer 40 mensen omgekomen. De voormalige baas van motorclub No Surrender, Henk Kuipers... is van de gevangenis in Leeuwarden overgeplaatst... naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens een raadsman was meldmisdaad anoniem getipt... dat Kuipers zou willen ontsnappen. Kuipers zit sinds vorig jaar vast op verdenking van onder meer mishandeling... afpersing en diefstal met geweld. Twee agenten van de federale politie in Duitsland zijn op non-actief gesteld... omdat ze de Hitlergroet zouden hebben gebracht. De mannen van 44 en 45 jaar deden dat in hun vrije tijd. Volgens een ooggetuige waren ze beschonken. De Hitler goed brengen is bij wet verboden in Duitsland. Het weer. Vannacht wordt het een graad of 14. Morgen vrijwel overal bewolkt en mogelijk een bui... maar de zon breekt ook soms door. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook dinsdag en woensdag wisselen wolken en zon elkaar af...